Ze dachten bijvoorbeeld alleen een spelletje te spelen, maar zaten in werkelijkheid aan een abonnement vast consumentenorganisatie stelde een onderzoek in nadat er allerlei klachten uit binnen- en buitenland waren binnengekomen. Bij een gewapende overval op een woning in Nijmegen is een van de bewoners om het leven gekomen. Gewapende mannen dwongen het huis vannacht binnen. Slachtoffer is een man van 53. Tijdens de overval waren ook drie andere bewoners aanwezig. Die bleven, voor zover bekend, ongedeerd. Het ministerie van Defensie ontkent dat de Nederlandse luchtmacht in het luchtruim van Venezuela is geweest. Gisteren beschuldigde president Chavez Nederland van provocaties. Een toestel van de luchtmacht zou deze maand drie keer de Venezolaanse grens hebben gepasseerd. Defensie in Den Haag doet de aantijgingen af als larijkoek. De brandweer moet met minder brandweermannen en minder materieel uitrukken. Mensen en bedrijven moeten zelf meer verantwoordelijkheid, verantwoordelijk worden voor de brandveiligheid. Dat staat in een rapport van een onderzoekscommissie met adviezen die op termijn moeten leiden tot een jaarlijkse besparing van 85 miljoen euro commissie stelt ook voor om meldkamers samen te voegen. Annie Vriesinger stopt per direct met schaatsen. De 16 voudige wereldkampioen is in maart geopereerd aan haar rechterknie... en volgens haar zit topsport er niet meer in. De 33-jarige Vriesinger wilde eigenlijk volgend jaar afscheid nemen... als het WK afstanden wordt gehouden in Insel. Het Nederlands elftal is door zijn prestaties op het wereldkampioenschap... van de vierde plaats gestegen naar de tweede plaats op de FIFA-ranglijst. Wereldkampioen Spanje is de nieuwe nummer 1 en oud-lijstaanvoerder Brazilië zakt naar de derde plaats. Het weer broeierig warm, temperaturen tussen 25 en 30 graden.